Vandaag verscheen het rapport naar die misstanden. Daarin staat dat er niet genoeg en op tijd is ingegrepen nadat er meldingen waren gemaakt. Twee weken geleden werd al duidelijk dat het OM coach Ali B. en bandleider Jeroen Rietbergen voor de rechter wil laten komen... voor seksueel misbruik bij The Voice. Zeven drugsdealers in Nijmegen hebben vandaag hun straf te horen gekregen. De 34-jarige leider van de zaak kreeg de zwaarste straf. Hij moet zeven jaar de bak in. Vier anderen uit de groep krijgen vier en drie jaar cel. De rest gaat met een taakstraf naar huis. De criminelen liepen tegen de lamp toen de uitgeleende dealertelefoon werd gevonden door de politie. Op het provinciehuis in Assen was vanmiddag een nieuwe actie van... Extinction! Ze voerden actie tegen het gebruik van gif in kassen en op het land. Sommige leden van Extinction Rebellion waren op het dak van het provinciehuis geklommen. En anderen stonden in bijenpakken te zingen. provincie Drenthe moet volgens de actievoerders meer doen tegen het gebruik van gif. En in Japan hebben ze een babyprobleem. Vorig jaar werden er maar 800.000 geboren. Dat is het laagste aantal ooit. En dat terwijl het sterftecijfer het dubbele is. De regering van het land maakt zich daarom grote zorgen. Maar in een uithoekje van het land denkt een dorpje de oplossing te hebben gevonden, vertelt onze correspondent. Volgens de burgemeester, kost opvang en onderwijs bijna niks hier in, eh, in het dorp. Maar dat is niet alles. De gemeente heeft ook opvoedcursussen opgezet. En ze proberen ouders te helpen met eh, geschikte huizen en flexibel werk te vinden. Eh, Je moet het krijgen van kinderen leuker maken. Kinderen, mensen die nu wel een kindje krijgen, ontvangen nu extra geld van de overheid op hun rekening. Het weer ook vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht niet kouder dan een graad of 10. Morgen opnieuw regen, mogelijk ook met hagel of onweer. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken nog niet al te veel oponthoud. Een paar uitzonderingen. De A9 Alkmaar richting Diemen tussen knooppunt Badhoevedorp en het AMC. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer en de vertraging is een half uur. De N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Uitgeest en Alkmaar. 4 kilometer file rijden en een kwartier op onthoud. En tenslotte de N247 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek en Waterland.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 Pues que muy tragadito of you to say that I'm better off without you. Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you. Is it wise enough to flow? to my toes But somehow I don't really know all that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who says how become someone else And all and all my mind keeps saying This is not what I believe in This is where it ends And all and all my mind's made up That is why it never stops again. Hello again. Better It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying.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 Yeah. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby If you're playing me, keep it on the low Cause my heart can't take it anymore And if you're creeping, please don't let it show Oh baby, I don't wanna know If you're playing me, keep it on the low Cause my heart can't take it anymore please don't let it show Oh baby, I don't wanna know Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ongeveer twee keer zoveel gezinnen als tot nu toe gedacht... moeten door een fout van de overheid rondkomen van een bedrag onder het sociaal minimum. Het zijn er ruim 10.000. Door botsende overheidsregels lopen ze onterecht huur- of zorgtoeslag mis. Als de BTW op groente en fruit wordt afgeschaft, heeft dat nauwelijks effect. Uit onderzoek in opdracht van het kabinet blijkt dat mensen dan niet ineens een stuk gezonder gaan leven. Bovendien kleven er praktische en juridische bezwaren aan, zeggen de onderzoekers. Hongarije stemt nog niet over NAVO-toetreding van Zweden. Het land is niet blij met de Zweedse kritiek op het beleid van premier Orbán. Het weer, met 12 tot 16 graden is het vrij zacht. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog.